maar inmiddels is er een nieuw voorstel. Daarover zou de EU-president Van Rompuy... De blokkades voor een definitief begrotingsakkoord zouden daarmee zijn weggenomen. Het is niet duidelijk wat er in het nieuwe voorstel staat. Minister Blok is optimistisch dat hij tot een akkoord kan komen met het CDA... over de hervorming van de woningmarkt. Het CDA dreigt deze week de plannen van het kabinet te blokkeren. Het gaat dan onder meer om de voorstellen om scheef wonen tegen te gaan... en de woningcorporaties een heffing op te leggen wordt druk overlegd en gerekend achter de schermen... want het kabinet heeft het CDA nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Blok wilde na afloop van de ministerraad niet veel kwijt over de gesprekken... maar zei wel dat hij die niet met lege handen is ingegaan. Alle 660.000 zakelijke klanten van ING kunnen sinds vanochtend niet online of mobiel bankieren door een storing. Het heeft ook gevolgen voor de service in bankkantoren en via de klantenservice. Niet alle diensten zijn beschikbaar. Hoe lang de storing gaat duren is niet duidelijk. Particuliere klanten hebben er geen last van. Het kabinet wil dat kamp Westerbork en het Vredespaleis in Den Haag op de Europese erfgoedlijst komen. Neemt het advies van de Raad van Cultuur over om de twee voor te dragen bij de Europese Commissie. Volgens de Raad vertegenwoordigen het kamp en het paleis belangrijke gebeurtenissen uit de recente Europese geschiedenis, die in zekere zin naar elkaar verwijzen. Westerbork werd in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's gebruikt als doorgangskamp. In het Vredespaleis is onder meer het internationaal gerechtshof gevestigd. Het weer vanavond en vannacht vooral langs de kust. Kans op winterse buien. In het binnenland droog en opklaringen. Ook morgen overdag op de meeste plaatsen droog en zonnig. Alleen in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 4 kilometer. A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 6. A27 Gorkum richting Breda bij Werkendam 3. A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort 7. En de N11 Leiden richting Bodegraven bij Alphen aan de Rijn West 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk.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 Op weg naar de nummer 1 van Europa. en de nummer 1 van Europa krijg je natuurlijk even voor de klok van 5 uur. 23e jaargang van de hitlijst van Europa. Aflevering 6, 8 februari 2013. de lijst 18 stijgers, geen enkele zitten blijven. Dus we hebben een nieuwe nummer 1. 18 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Adele met Skyfall na 17 weken uit de lijst. Olly Murph, Flowrider, Troublemaker na 15. Ellie Golding, Tom Odell. Anything Would Happen en Another Love. Twee verschillende platen door elkaar. Allebei 14 weken in de lijst gestaan en nu eruit. Snelste stijger, die hoorde je net. Pink, Just Give Me A Reason. Wat een mooie plaat is dat. 10 plaatsen omhoog. En voor Misha B is het over. Voor de tweede week achter elkaar zak ze 11 plaatsen. Daarmee de snelste daler. Langs genoteerde plaat, dat is Robbie Williams en Candy. 17 weken genoteerd, zak van 30 naar 38. 8 februari 1924 in Carlson City, de Amerikaanse staat Nevada, wordt voor het eerst een dood van de shot trokken. Dat gebeurde toen met behulp van een gaskamer. 8 februari 2001 Disney California Adventure, het tweede Disneypark binnen het Disney Resort, wordt geopend. In 2009 was het onze Sven Kramer, wordt in Hamar, Noorwegen voor de derde keer op rij wereldkampioen allround schaatsen.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 Hij heet David Bowie. where are we now? Had to get the train from Potsdamer Flats. You never knew that, that I could do that, just walking the dead. Sitting in the jungle strozza A man lost in time Near Cardiff Just walking the dead are some people Crossbows are broken Fingers are crossed Just in case Walking the dead ritme van Zandvoort. I guess it's funnier from where you're standing. Cause from over here I miss the joke. Clear the way for my crash landing. I've done it again another number for your notes. I'd be smiling if I wasn't so desperate. I'd be patient if I had the time. I could stop and answer all of your questions as soon as I find out how I can move from the back of a line I'll be your clown Behind the glass Go ahead and laugh Cause it's funny I would too If I saw I'll be your clown On your favorite chair less angry if it was my decision And the money was just rolling in If I had more than my ambition I'll have time for please I'll have time for thank you as soon as I win I'll be your. cloud your clown on your favorite chair I'll be your clown behind the glass. Go ahead and laugh, cause it's fun. Prachtige zingen van Emily Sunday en A Clown. Clown staat ondertussen alweer vier weken in de lijst. En in die vierde week gaat de plaat omhoog van 19 naar plek nummer 15. En daarvoor ook die mooie plaat van David Bowie, 66 jaar alweer. 8 januari werd hij 66 eh, jaar en toen bracht hij deze plaat uit. Where Are We Now? En in de derde week gaat hij omhoog van 25 naar 17. Rita Ora, Radioactivity, staat acht weken in de lijst. Vorige week bleef ze zitten op 15. Nu zakt ze een plekje naar beneden naar plek 16. Een plaat die wel omhoog gaat, die is van eh, Flowrider. Let It Roll staat vijf weken in de lijst. Vorige week nog 17, nu terug te vinden op plek 14. It's like Woodstock, stock to brand new villain to the music, psychedelic is it? My heartbeat acoustic, moves like Kendrick. Spark to a fire, then a flame and kiss it. Go hard in my lane, both strikes in the blizzard. Ten million in the brain, gotta roll with the vision. Vision of a good time, all I wanna know when the party gon' start, let the good time roll. Come on, let's go. You got a lot of living, keep the body on the road. Ain't nothing like the feeling when you're winning in your soul. The wheel keeps spinning, only got one goal. Don't stop, stop the joke, and stop, stop the flow. The world ain't ready, cause I rock the globe. So act like you know, act like you know, act like you know. Just what to do when the good time roll. Love is understood Even I would made you feel good You got me love is Come on, baby, let the good times roll Come on, baby, let the good times roll Come on, baby, let the good times Everybody came to get the taste of the bone. Ain't nobody stopping when you're bad to the bone. Gotta be the hardest when you shine like chrome. Gotta find that zone, it's a mind of its own. Love roller coaster, loop around in the zone. Love roller coaster, up and down, pretty strong. Just like gold, I'm already sold. Let the good time roll. All around the clock, clock up in the spot, spot. Pull up in the Chevy, so classy and hot, hot. Pockets feeling heavy, gotta spin what you got, got. What you tryna sell, I ain't already rock, rock. Gotta let go, pedal to the flow. So incredible, so much better with the flow. Ready for the show, like I'm singing Hey Joe. Do it like a pro, let the good times roll. roll and let's go all night, all night. Wake up the club and let's go all out, all out. More drinks for us, toast to the good times. May they last forever. We're young to the good times. Raise your glass, let's all have some fun. Love is nice when it's understood. Even nicer when it makes you feel good. You got me tripping while I love you. Come on, baby, let the good times roll. Rider en eh, Let It Roll. In de vijfde week gaat de plaat omhoog van 17 naar 14 in de lijst van Europa. De Euro Breakdown iedere vrijdag tussen 3 en 5 hier op CFM Zandvoort. En we gaan verder naar nummertje 13. Drie plaatsen winst in de vierde week voor de mannen die zeggen van iedereen moet megafoons meenemen en meezingen. Wie zei dat dan? Nou, dat was de frontman Danny O'Donak. Dat zei hij tegen het Novum Nieuws. En volgens de zanger is het eh, moeilijk om op een festival te staan voor een eigen concert te geven dan een eigen concert te geven. Het festivalpubliek wil meer van je. Ze willen een soort bloed zien, al dus de muzikanten. Het is anders als 80.000 eh, man is gekomen voor muziek en niet speciaal voor jou. En waar komen die mensen dan naartoe? Nou, die komen naar Pinkpop. En ik heb het natuurlijk over Danny uh, O'Dakken. En dat is de frontman van The Script. En deze zullen ze dan ook wel zingen, hè? The Six Degrees of Separation. Hypnotized, anything to take from your mind, but it won't. go. you're doing all these things out of desperation. you go to six degrees of separation. You hear the drink, you Take a toke, watch the past go up in smoke. It Fake a smile, yeah. lie and say you're better now than ever, and your life's okay when it's not. No, you're doing all these things out of desperation. Whoa, you're going through six degrees of separation. First, you take the worst. And the third is when you Six degrees of separation. First, you see the worst is a broken heart. What's gonna kill you is the second part, and the third. bring the action. to stay. Nou, het gebeurt niet. Want ze blijven niet staan waar ze vorige week zaten. Nee, ze gaan één plekje omhoog. Het is niet veel, maar in de zesde week gaan ze omhoog van 12 naar 11. Geeft ons weer even de kans om achterom te gaan kijken. Ondertussen eh, 3,5 minuut voor de klok van half 5. Bijna jouw vrije weekend. Pink and Try vinden we deze week op 20 twee plaatsen verlies in de 14e week. Passenger Let It Go in de 13e week zakken het van 10 naar 19. Calvin Harris, Timmy Tampa, Drinking from the Bottle in de vijfde week omhoog van 20 naar 18. David Bowie, Where Are We Now in de derde week omhoog van 25 naar 17. Rita Ora, Radioactivity, acht weken in de lijst, zakt een plekje van 15 naar 16. Emily Sandé met het geweldige Clown staat ze vier weken in de lijst en gaat ze ook nog eens vier plaatsen omhoog van 19 naar 15. Florida, Let It Roll staat vijf weken in de lijst. Vorige week 17, deze week terug te vinden op 14. De mannen die naar Pinkpop komen en daar heel veel zin in hebben. De script Six Degrees of Separation in de vierde week omhoog van 16 naar 13. Lenka Everything at Once in de negende week zakt hij van 7 naar 12. Doordat zij op 12 komt moest 12 omhoog en die ging omhoog naar 11. Rihanna, Mickey Eco en Stay dus een plaatsje winst in de zesde week alweer dat ze in de lijst van Europa genoteerd staan. Tijd voor ons om dan maar de top 10 in te gaan. We doen dat met een plaat die al zes weken in de lijst staat. Vorige week stond deze plaat op 14. Vier plaatsen omhoog dus voor... Icona Pop. I love it. I got this ook naar Pinkpop toe. En hij heet Ben Howard en zal hij inderdaad ook wel de veer zingen. In de week gaat de plaat omhoog van 11 naar 9. En deze gaat van 9 naar 8 toen is van Taylor Swift. that he's the reason why you're drowning. 9 naar 8 toe Taylor Swift. I Know You Were Trouble. Nummer 7 is deze week voor Feed Me en The Crystal Fighters Love Is All I Got. De achtste week zak ze een plek van 6 naar 7. En ook een plekje zakkend gaat Maroon 5 Daylight. Die zakken namelijk van 5 naar 6 toe. En deze plaats zakt wel een heel stuk. Van Justin Bieber en Nicki Minaj. The Beauty and a Beat in 9 week van 1 naar 5. Tonight I wanna show you stonden ze nog bovenaan de lijst van Europa. Justin Bieber, Nicki Minaj. En een beauty en een beat. Maar in de negende week is het over voor hun en zakken ze van 1 naar 5 toe. Conor Maynard nou doet er beter. Turnaround staat 7 weken in de lijst. Vorige week nog 8. Deze week terugvinden op plek nummer 4. Zometeen voor jou de plaat die vorige week op 4 stond. Deze week op 3. En die is van Labyrinth. Beneath Your Beautiful. Turn around. Open your eyes. Look at me now. turn around Girl, I've got you, we won't fall down Yeah We can see forever from up here Yeah So long as we're together, have no fear spijt me gewoon van uh, eh, daarnet.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 raar lopen in de lijst van Europa. En dat weet Labyrinth nu ook. Beneath Your Beautiful. Vorige week zakten ze van 1 naar 4. En deze week gaan ze gewoon weer van 4 naar 3 toe. Dus weer een plekje winst voor die mannen. Voor deze mannen is het ook weer een plekje winst. Stay Gold en Wallpaper. Vorige week zakten ze nog van 2 naar 3. Nu gaan ze weer omhoog van 3 naar 2. Het is stuivertje wisselen bovenaan de lijst. In de achtste week dus op nummer 2 Stay Gold en Wallpaper. Wat is dan de nummer 1 van Europa? Ja, we hebben nog één plaat te gaan. En als je de lijst een beetje gevolgd hebt, dan weet je ook wel wie er op nummer 1 staat. Maar voor het geval je het nog niet weet, over 3,5 minuten weet je het, want dan hoor je de nummer 1. ZFM Lunch heb geluisterd, dan eh, weet je het. Het is de favoriete plaats van Rob Harms, Stegold en Wallpaper deze week. Omhoog van 3 naar 5 toe. 8 weken lang trouwens alweer in de lijst van Europa. Labyrinth, Emile Benit Your Beautiful staat 11 weken in de lijst. Ging omhoog van 4 naar 3. Conor Maynard, Turnaround ging van 8 naar 4 in de zevende week. Just Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat stonden vorige week nog op 1 en zakken nu weer naar 5 toe in de negende week. Over Rob Harms gesproken, morgen is hij er weer. Het zaterdag, uh, Zandvoort op zaterdag. Morgen weer tussen 2 en 5 samen met Albert-Jan Vos. Dan zijn ze er weer met z'n tweetjes. Dit is de nieuwe nummer 1 van Europa.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 Oh, yeah. Oh, yeah. It goes on. wish this night would last forever Cause I was feeling down, now I'm feeling better And maybe it goes on and on and on and on When me and you party together I wish this night would last nieuwe nummer 1 van Europa is in handen van Will I Am en Britney Spears. Cream and Shout. In de negende week omhoog van 2 naar 1 toe. De favoriete plaats van Rob Harms, Stay Gold, Wallpaper. In de achtste week gaan die uh, weer een plekje omhoog. En wel van 3 naar 2 toe. Labyrinth, Emile Sandé, Beneath Your Beautiful. In de elfde week van 4 naar 3. En Conor Maynard Turnaround ging van 8 naar 4. Justin Bieber en Nicki Minaj Beauty and Beat moesten de nummer 1 positie weer inleveren en zakten van 1 naar 5. Op 6 Maroon 5 Daylight. 7 was er voor Feed Me Crystal Fighters Love Is All I Got. Taylor Swift op 8. Ben Howard op 9. En 10 was er voor Icona Pop. Dat is lijst voor deze week. Volgende week weer een nieuwe.